Sit van der Linde met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn vrouwen steeds vaker burgerslachtoffer in oorlogen. Vorig jaar waren vier op de tien doden bij gewapende conflicten vrouw, melden de Verenigde Naties. Dat is twee keer zoveel als het jaar daarvoor. De toename is grotendeels te verklaren door de oorlog in Gaza. Het Israëlische leger heeft daar in een jaar tijd vele vrouwen en kinderen gedood. Ook stierven veel vrouwen door gebrek aan gezondheidszorg. Volgens de VN is er sprake van een groeiende nalatigheid om vrouwen en kinderen te beschermen. De Spaanse politie stuurt extra agenten naar de regio Valencia om te voorkomen dat daar geplunderd wordt. Deze week werd het gebied getroffen door catastrofale overstromingen waarbij meer dan 200 mensen omkwamen. Er is veel schade aan gebouwen en auto's. In het rampgebied zijn tot nu toe 27 mensen aangehouden voor overvallen en plunderingen. In Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een schietpartij geweest. Drie mannen hebben op elkaar geschoten. Ze zijn alle drie gewond. De mannen van in de 30 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn ook verdachten in de zaak. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding is geweest voor de schietpartij. Mogelijk waren er meer mensen bij betrokken. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt mensen om geen Liga Evergreens te eten. In de koekjes met bosvruchtensmaak of krenten kunnen namelijk metaaldeeltjes zitten. Het gaat dan om koeken die houdbaar zijn tot eind mei en eind juli volgend jaar. Supermarkten als Albert Heijn, Hoogvliet en Dekamarkt verkochten de koeken. Mensen die de Liga Evergreens al in huis hebben... kunnen die terugbrengen naar de supermarkt en krijgen hun geld terug.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

trust, I have to cry Have to see, have to know That I can be myself try to You are bolder I can see now Why would I try to And I 来。 music up I got my records on I shut the world outside Until the lights come on Maybe the streets are lit, Maybe the trees are gone I feel my heart stop beating To my favorite song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 You know you stopped me dead while I was passing by understand.